Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 2000 mensen die bij autofabriek Netcar in Limburg werken... hebben na 1 november geen werk meer. Het bedrijf kondigt vandaag een massa-ontslag aan. De helft van de mensen vliegt eruit. Niet helemaal onverwacht, want het gaat al tijden niet lekker met het bedrijf. Nadat BMW als opdrachtgever binnenkort stopt... is er drie jaar gezocht naar een nieuwe klant om auto's voor te maken. Maar dat is niet gelukt, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben nu nog maar negen maanden de tijd om eh, een nieuwe partij te vinden. Ja, je kunt wel zeggen dat de aftakeling van die autofabriek hiermee nog verder in gang is gezet. En ja, ze hebben dus nog maar een paar maanden de tijd om te voorkomen dat iedereen eruit gaat. Het ziet er echt heel somber uit daar. ook vandaag staken medewerkers van de autofabriek weer. Ze willen duidelijkheid over wat er met ze gaat gebeuren na hun ontslag. Om verkeershufters weg te houden uit het centrum... gooit Rotterdam vanaf nu een aantal straten s'nachts dicht voor auto's. Het gaat onder meer om het Schouwburgplein en de Kruiskade. Mensen in die buurt klagen al jaren over auto's die s'nachts met ronkende motors rondkrossen door de drukke straten. Met de sluiting van de straten in het weekend moet dat klaar zijn, hoopt de stad. Het duurt waarschijnlijk nog best wel een tijd voordat duidelijk is of de spullen die zijn gevonden in de zoektocht naar Maddie McCann iets te maken hebben met haar verdwijning. Vorige week kwam de onderzoekers een gebied uit rond een meer in Portugal. Het ligt zo'n 50 kilometer van het resort, resort waar peuter Maddie in 2007 verdween. Wat voor spullen er precies werden gevonden wil de politie niet zeggen. En de geen seksbordjes in Veren in Zeeland blijft de mensen bezighouden. Die werden daar deze week geplaatst omdat er overlast was van stelletjes die het in de duinen gezellig hadden. Maar strandpaviljoenhouders hebben die bordjes juist weer weggehaald. Zij denken dat het klanten afschrikt en juist sekstoeristen aantrekt. Toch hoopt deze vrouw dat de sportjes blijven. Omdat ze al een keer last had van een stelletje in de duinen. Ik heb toen de politie gebeld.